Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De kroegen mogen tot diep in de nacht open blijven. Pas om middernacht gaan de versoepelingen in. Dus eigenlijk moesten cafés vanavond om 10 uur dicht en dan na 12 weer open. Maar dat is best gek, vindt ook minister Grapperhaus. Ik begrijp heel goed als gedoogd wordt tussen 10 en 12 uur dat uh, horeca die periode ook overbrugt. En ik heb dat ook eh, gemeld bij de korpsleiding en bij de voorzitter van het college. En ik merk dat iedereen dat wel daar begrip voor heeft. Wat hem betreft hoeven er dus geen boetes te worden uitgedeeld, maar uiteindelijk gaan de gemeentes daarover. De man die in 2018 het Rotterdamse meisje Humera van 16 doodschoot in de fietsenstalling van haar school, heeft een hogere straf gekregen. Eerder kreeg hij 14, 14 jaar cel en tbs. Dat is nu 20 jaar en tbs geworden. De moordenaar, Bekir E., was de ex van Humera. Hij stalkte en bedreigde haar al langer. Een vliegtuigje met parachutisten is vanochtend terechtgekomen in een weiland langs de A50 bij Apeldoorn. Het lijkt erop dat de motor van het vliegtuigje ineens helemaal uitviel... en dat de piloot het ding zwevend aan de grond heeft gekregen. Niemand raakte gewond. En de politie heeft bij de Hongaarse ambassade in Den Haag een enorme regenboogvlag weggehaald. 25 meter lang is die. De makers van FC Afkikken, een online voetbalprogramma, hingen hem op als protest tegen de Hongaarse anti-homo-wet. Ja, kijk, er wordt al gefilmd. Er gaat een, er gaat een klein rolluikje naar boven. Dus we hebben de aandacht. Maar na 20 minuten moest de vlag van het hek af. En een gesprek met de Hongaarse ambassadeur zat er ook niet in, kregen ze te horen van de politie. Maar mag ik vragen waarom niet? Nou, ze, hebben daar, ze <laughs> hebben daar niet zoveel zin in. Nee, dat snap eh, ik. Ik heb, ik heb uitgelegd waarvoor jullie hier zijn. Ja. Ze hebben er even eh, eh, contact gelegd zeg maar, met de ambassadeur. Ja, de heer Coxis. Die, die, wil er, ja, die wil er niks mee te maken hebben. Nee. Het weer nog, het is op veel plekken bewolkt. Af en toe regent het ook. Het is zo'n 17 tot 23 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt en is de kans op regen groot. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Pim Groof zit weer achter de knoppen. Goedemiddag. En ik ben Marje Kop en eh, we gaan er weer een leuk programma van maken. Wat gaan we allemaal doen? Wat gaan we allemaal doen? Ik heb allemaal dingetjes van het internet afgehaald... met eh, leuke uitspraken, ook over bijvoorbeeld welke coronamaatregelen... zou je bijvoorbeeld graag willen behouden? Ja, ja. En wat zou jij willen bouwen? ik vind die anderhalve mee, ik vind hem niet zo slecht hoor. <laughs> en ik vind dat, dat, je bent eindelijk van dat gezoen af. Mensen, ja, die drie na, oh, vreselijk. <laughs> <laughs> Dus, dus, ja, ik vind, en dat geen handjes geven vind ik ook niet zo'n probleem. Nee, vind ik dus ook geen eh, probleem meer. Ja. Nee. Oh, een kleine buiging maken. Kleine ja, buiging, een beetje, op zijn eh, Japans. Ja, ja. Dus... Eh, ja, rust. Je hebt zelf wat meer rust, hè? minder afspraken en zo. Ja. En, ja agenda zit niet vol. Hoewel, het begint wel vol te lopen, maar eh, dat is inderdaad ook wel lekker, ja. Ja. <laughs> En wat, welke zou jij bijvoorbeeld? Ja, ook die, rust vind ik wel prettig. Ja, die anderhalve meter ook, inderdaad. Daar heb je ook wel gelijk in, ja. ja. En voor de rest... Ja, ik, weet eigenlijk niet, nee. Nou, ik heb er hier een paar. Bijvoorbeeld eh, van uh, Friso, die zegt... verplicht reserveren bij sportscholen. Ja, vind ik ook een goeie. Ja, ja. Geen muntjes in winkelkarretjes. Ja, vind ik ook een goeie. Die zijn alweer terug. Ja. Talkshows zonder publiek. <laughs> Irma Sluis natuurlijk. <laughs> Ja, dat is er even met die eh, doofstom, hè? Ja, ja, ja, ja de, de dove tolk. Ja. En uh, in openbare gelegenheden. Oh, die, ja, ja. ja. Ik vind de eerste twee. Verplicht reserveren en geen muntjes in de winkelkarretjes. Ja. En Sheila zegt bijvoorbeeld geen handen hoeven schudden. Op 1, 2 en 3. <laughs> Geen drie zoenen geven. Nee. Niet iedereen de hand schudden, afstand houden en niet hamsteren. Niet hamsteren. Ja, maar dat... Eh, nee, dat... Uh, ah, dat snap meer. ik niet. Met, eh, met corona. Dus dat niet nou, zijn... In het begin hebben ze toch vreselijk gehamsterd. Ja, dat je geen wc-papier meer de eerste week... Ah, <laughs> ah, karrevelden vol op, op, op, verblijf. Klopt, ja. ja. Eten hadden we niet, maar <laughs> wel toiletpapier. ja. Voor de rest... Eh, <laughs> ja, oh ja, en, en nooit. De spaghetti en dat soort dingen waren ook allemaal binnen no time uitgekocht. Ja, ligt nog steeds in mijn la. <laughs> ja, was een van die hamsters. Uh, <laughs> Sascha zegt niet meer verplicht hoeven bij verjaardagen. Meer thuis blijven. Je hoeft niet altijd op pad in het weekend. Online blijven vergaderen in plaats van altijd fysiek. Idem voor 10 minuten schoolgesprekken vaker thuiswerken, indien mogelijk. Ja, ja. Ik ken heel veel mensen die eigenlijk dat, dat thuiswerken helemaal niet zo vervelend vonden. Hoor. Nee, nee, je kan je eigen tijd indelen natuurlijk. Dus het heeft voordelen, ja. ja. het nadeel is dat je, eh, je hebt minder sociale contacten. Je ziet je collega's minder en zo. Dus eh, ik denk afstemmen wat moeilijker is. Ja. Maar je hoort ook wel negatieve verhalen over dat zoomen. Hè, dat het ook niet altijd uh, ideaal is. Ja, ik heb het één keer gedaan in het begin van die coronacrisis... toen met de verzekering voor die schouder van me. Ja. Maar voor de rest, eh, ja, ik ken dat hele... Zoomen, niet. Ja, ik doe het wel iets vaker, ja. ja. Op plekken alleen de vogels horen, zegt Job. Ja, ja, nou is vroeg opstaan. Ja. En eh, Tamara zegt wat vaker videobellen met vrienden die verder weg wonen. Scheelt mhm. een hoop reistijd, reiskosten en energie. Ah, natuurlijk ook wel eentje. Ja, nou laten we een eh, muziekje draaien en daarna eens gaan nadenken van wat we niet missen. Wat we, wat, wat we graag weer terug willen hebben. Ja, ja, ja. De positieve kant. De positieve dingen die terugkomen. Daar komt ie. Ja. Daft Punk met Around the World. around, around, around, around. terug. Nou, we gingen kijken van wat we, waar we weer blij mee waren dat het terug was. Nou, opeens staat, eh, staan de terrassen en de restaurants eh, <laughs> ver bovenaan. 1, 2, 3 en 4. <laughs> en voor de rest... Eh, dat we in de studio weer mensen mogen ontvangen. Ja, ook dat, is, dat ook wel leuk. Ja. En hoe heet het, het winkelen weer een beetje. Winkelen, ja. Ik heb zoiets als ik, twee, als ik gevaccineerd ben met tweede prik... Uh, eh, 3 eh, juli trouwens, de tweede voor eh, AstraZeneca. Dan ehm, wil ik een dagje Amsterdam weer eens doen. Oh ja. Ook zo lang geleden. ja. Dat heb ik sinds mijn pensionering helemaal niet gedaan. terwijl... En vakanties is natuurlijk ook een belangrijk. Vakanties, ja. Wat verre orde weer eens bezoeken. Ja. ja. Ja, weer een keer mensen wat, wat verder op, opzoeken. Dus de balans slaat er wel door en blij dat het voorbij is. Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk ook een goeie. Geen risico meer dat we eh, dat niet ziek nou ja, worden. Ik vind het heerlijk eh, dat, ik gevaccineerd ben. Dat, ik, ja, eh, ja, ja, ja, dat we weer weer tegenaan kunnen. Dat we weer een beetje niet zo bang hoeven te zijn. Althans, nee, niet zo... Ja. Ja. ja, dat zal ik ook niet missen. Al die... <laughs> ik weet wel dat Rutte op de televisie die komt oh, vertellen. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Al die persconferenties. Al die persconferenties. Nee. Nou, op, op zich, ja, is, is, dat natuurlijk het best, het, het, lekkerste wat, wat weer terug is. Ja, geen gevaar. een beetje normaal. Gevaar. Terug naar normaal, ja. ja. Ik, ik, weet wel dat ik op een gegeven moment in de zomer Dirk van den Broek instapte. Dat ik echt een mm, karretje laten staan en weer er heel snel uitgelopen. Ja? Ja? Oh, man, al, al die toeristen daar in die winkel en alles. het was zo idioot druk. druk Niemand hield rekening met wat dan ook. Nee. Kan je nog wat vinden in Dirk van den Broek? Ik kan alles weer vinden in dit Ja, weer. Hè? <laughs> Ja, ja, ja, ik moest ook even winnen. de indeling wel beter. Ja, maar ze doen het primair voor de toeristen, eh, heb ik gelezen. Ja, dat, Want die willen toch is, alleen maar... Want ik heb het gevraagd toen, eh, ze waren toen eh, bezig. Ja. En toen zeiden ze van ja, het is echt om die oponthoud bij de kassa's weg te werken... vanwege de uh, drankenschappen die daar stonden. Dus de cola, de visdanken, de bieren en al dat soort dingen meer. Er stonden natuurlijk heel veel mensen. Dat, daar wordt heel oh. veel uit gedaan. Dus daar hebben ze nu oh, de wasmiddelen neergezet. Ja, dan neemt toch iedereen wat minder... Eh. Oh, is dat het? Ja. ja. Oké, ja. Dus dan is er minder filevorming en vertraging bij de ja, kassen. Ze zijn in het begin aan het kijken. Ja. ja. Dat is waar. Dus- ja, voor de rest, eh, ja. In de zomer is het ingedrukt, maar voor de rest valt het wel mee. En, eh, ze, hebben het wel, ze doen het netjes. Ze doen het hartstikke goed. Ja, en ik, ik hou toch wel erin dat ik ochtends om 7 uur boodschappen ga doen. Ik vind oh, het wel heel erg lekker. Ja. ik ben heel rustig in die nee. Eh, eh, supermarkt en al. Ja, zeker. Maar zijn ze om 7 uur open? 7 uur Dirk van den Broek open. Ja, zeker in de zomer. Misschien dat het winter weer aangepast nee, nou, wordt. Ja, misschien dat ze in nu in de winter weer aangepast. Maar afgelopen winter was het ook elke was keer Was ook 7 uur? Oh. Ja. Net ouder uurtje misschien. Ja. Nou, dat zal ik ook niet missen, want dat heb ik niet gebruikt, nee. Ik wel. <laughs> oh, dus dat wil je terug hebben? Die, die wil ik behouden. Ja, ik vind het toch wel heel erg lekker. Ja. Maar dan een ouder uurtje of gewoon om zeven uur open gaan? Gewoon om zeven uur open gaan. Maakt niet uit wie er komt. Er komt toch niemand? Nee. Ja. Nou ja, dat, nou, best wel hoor. Toch wel, ja? ja. druk. Oh, het is niet zo. het is heel soms dat ik echt als enige daar in eh, de winkel uh, rondstamper. Maar voor de rest eh, is er altijd wel heel veel oh. mensen. En een beetje wel dezelfde mensen die je altijd tegenkomt. Maar dat is wel heel erg leuk. Ja. Ja, toch denk ik ook weer, Elisa, anders dat de prijzen toch wel omhoog gegaan zijn door corona. Ja, dat moet maar als je ziet wat voor winsten Dirk en, en Albert Heijn en al die supermarkten gemaakt hebben. Ja, denk door corona. Ik, eh, ja. Ja. Als er iemand goed geboerd hebt, uh, eh, de coronacrisis, dan zijn het de supermarkten. Nee, de meneer van die mondkapjes. De meneer, <laughs> ja, Siewert van der Linden. Oh, van der Linden, <laughs> Heeft hij het al teruggegeven? Want <laughs> er was toch ik, ik weet het. Ik zal straks eens even googelen erop. Volgens mij was hij niet van plan om terug te geven. Hij wou het aan het... Uh, geven. Fonds geven, kankerbestrijding. Maar die wou het niet hebben, toch? Of zo? die wouden het niet hebben. Nee. Ja, dus zoiets van dat soort... Eh, <laughs> dat soort praktijk. We nemen geen bloedgeld. bloedgeld, ja. Oké, okay, nou mooi weer een onderwerp voor straks. We gaan nu even luisteren naar Chuck Berry met My Dingeling. We got to do our alma mater. We must do our alma mater. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string. She told me it was my ding-a-ling-a-ling-o. Beautiful, beautiful. mmm. and then mama took me to grammar school, but I stopped off in the vestibule.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 In de studio wel natuurlijk. <laughs> en eh, toen de tijd was het echt zo'n eh, zo'n uh, nummer, weet je wel? Zo van, oh, ja. Ah. Je had in die ik weet eigenlijk niet wanneer... die, uh, volgens mij jaren zestig. In die tijd had je ook ehm, Lenny Bruce. Ja? Je die? Ja, die stand-up comedian. Stand-up comedian. Ja? er stond ook altijd de politie achter in de zaal. Want die staat. Ja? Weet je, ook in oh. dat vlak. En dan, nou, dat was echt schunnig af en toe. <laughs> hij mocht geen geslachtdelen noemen, dus hij omschreef het allemaal. ja, ja. Geweldig. En dus een dingeling. Ja, de <laughs> hele goede film over hem met Destin Hoffman. Oh, Lenny ja, Bruce. Ja, Nooit gezien, maar uh, moet wel mooi zijn. Ja. Oké, dus- en eh, van Linde, de, eh, <laughs> Nou, we hebben het even opgezocht. Ja. Ehm, van de Linde stort miljoenen niet terug naar oproep vrijwilligers, hulptroepen. Vrijwilligers en medewerkers van de stichting Hulptroepen Alliantie... de non-profit organisatie van Siewert van der Linden... en van zijn compagnons willen dat de miljoenenwinst wordt teruggestort. Van der Linden blijft echter bij zijn oorspronkelijke pan. Hij wilde 9 miljoen euro beleggen en het rendement gebruiken... voor onder meer kankeronderzoek bij jonge mensen. Vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie, de SHA... schrijven in een brief in de Volkskrant onder meer dat zij een jaar lang misleid, gemanipuleerd en voorgelogen zijn... net als de rest van Nederland. De auteurs roepen Van Linde, uh, Damme en Van Gestel op... alle winst terug te storten naar de Nederlandse overheid. Terugstorten is na dit misbruik van zoveel publiek persoonlijk vertrouwen wacht, wacht daarvoor, eh, die ging fout. Terugstorten is na dit misbruik van zowel publiekelijk als persoonlijk vertrouwen... de enige aanvaardbare route richting herstel. Ook de Tweede Kamer wil dat Van Linde en zijn partners het geld terugbetalen. Ja, het is een non-profit organisatie. zou je denken, nou, eh, ze, mogen, geen winst, maken. Nee. ja, wat is winst als je weer gaat beleggen weet je, ja. dus dan kan je het laten, eh, gewoon binnen je eigen kringetje laten rondcirculeren. Ja ja, dit, dit, is, dit, dit stinkt aan alle mogelijke kanten. Ja, maar natuurlijk ook in de geest van de tijd. En niemand eh, eh, die erover... Ja, We hadden die dingen nodig, dus ja, hè? De Tweede Kamer heeft ook niet goed opgelet en zo. Dus ja. het is, maar goed, hij is CDA. Hè? Het CDA hebben toch, toch al heel erg voor zijn kiezen gekregen. Maar acht is eruit. Vanwege de Palestijnse kwestie. Te, te weinig opkomen voor de Palestijnen. Terecht, vind ik. En die ah. man uit Twente is er ook uit, hè? Omzicht, eh, ja? Omzicht is, ja... Ja, vind ik toch wel heel erg. Ja? Ja, maar ik vind Omzicht moet een eigen partij gaan beginnen. Oh, maar dat was hij toch wel een beetje van plan als hij eh, eh, niet meer ziek is, als hij uh, hersteld is? Was hij van plan een eigen partij te beginnen? Ja, wel eens vaag iets hoort volgens mij, hoor. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik, ik, ik zelfs bereid ben om, om te gaan overwegen om op hem dan te gaan stemmen. Ja. Ik vond hem zo goed in die toeslagenaffaire. Ja, dus alleen voor de toeslagen. Het is echt een, het is een pitbull. Hij zet zijn tanden ergens in en hij laat niet meer los. Nee. Ja, daar hou ik wel van. <laughs> Ja, ja, ja. Nee, dat is wel goed inderdaad. Dat heeft misschien heel, dat is ook wel nodig, ja. Ja. Ja, en ja, er stond ook een mooi, weer, een mooi stuk in de Volkskrant eergisteren of zo. Het is een grote kop. Het is heerlijk om te regeren het is eigenlijk nu alleen maar geld uitgeven of geld weggeven. En uh, ja, daar wordt niet naar gekeken en iedereen is blij. Oppositie mag natuurlijk ook niet zeggen, nee, is niet goed. Want ja... ja. Nou ja, zo dus heeft dat met die Siewert van der Linde eh, kunnen gebeuren natuurlijk. Ja. Weet je, er was een, een, de regering was in paniek. Oh, er waren te weinig mondkapjes. In plaats van dat ze nou rustig zijn gaan zitten en gaan nadenken. Nee. Ja, ja rustig was ze natuurlijk niet bij. Hè? Dat was eh, nog enige paniek. Nee, het, maar het was op zoveel andere mogelijke manieren beter Te, te krijgen. Ja, dat is misschien achteraf een, eh, natuurlijk. Hè? Dat is ook best wel moeilijk, denk ik. Ja, ja. maar ze hebben best wel redelijk wat fouten gemaakt ook. Ja, zeker. Ja. Dus daar komt best wel een leuk parlementair enquêtentje aan. Ja, ja. ja maar eh, ik ben toch wel blij met eh, ja, zoals het gegaan is. Ik denk dat we Rutte wel, toch wel leiding heeft gegeven. Ja. En misschien niet altijd eh, het beste besluit niet genomen. maar... Achteraf gezien, maar ik denk op dat moment was het in ieder geval een besluit. En dat is prettig, ja. Ja, ja. Je, je, moet niet denken aan zo'n eh, figuur als in eh, Brazilië. Ja. Zo'n idioot als Trump. <laughs> Dus daar zijn wel... Oké, hij is intelligenter dan Trump. Maar ja, <laughs> wie niet? wie niet. Gauw een ander muziek, ja. <laughs> De Doobie Brothers met Living on the Fault Line. Dit was eh, de Doobie Brothers met Living on the Fault Line. Persoonlijk vind ik het ook een heel mooi nummer. Dat brengt mij eh, op mijn uitzending van afgelopen woensdagavond. Dat was een uitzending van eh, Fan FM. Waarin een fan iets twee uur lang over zijn favoriete groep of artiest mag vertellen. En dit keer was het Roy de Smet uit uh, Volendam, collega radiomaker. Die ons een hoop verteld en geleerd heeft over Bob Dylan. Roy de Smet is, eh, zoals gezegd, ook een collega eh, radiomaker uit Volendam. Ook een lokale omroep. Hij is ook singer-songwriter. Dus ik heb hem beloofd dat ik in ieder geval een nummer van hem ga draaien. En eh, dat nummer is Planet Blue van zijn album The Mother of Two. Hier komt Roy de Smet. glass as I watch planet blue lie before me in merciless perfection. Enter the lady summer, beating down the sun that dries the rain. I feel like tears, I tremble in the wind wash away with the waves. My heart is restless like the sea. You are crew to its ships. Come, hoist the sails and blow the wind in, for I am leaving. Are you coming with me? Barefoot, the hands are working. Playful like the feather in her hair. These routines prepared to come about. They are like algebra to me. gespeeld, mooi gezongen, ja. Dat is Roy de Smet. Onze gast van afgelopen woensdag. Onze gast, eh, onze uh, eh, FM. kenners. Kenners bij uitstek van Bob Dylan. Ja, ja. leuk. En zijn nummer 1 van eh, Bob Dylan is... voor mij was het wel toch een openbaring. My Own Version of You van Rough and Rowdy Ways uit 2020. En hij vindt vooral dat Bob Dylan zeker zo gegroeid is, zo gerijpt is. Hij gaat soms heel anders. Eh, eerst was het heel onpersoonlijk. begon natuurlijk met protestnummers. Ja. Toen met bijvoorbeeld I Want You van Blonde Bond was het meer afstandelijk, niet persoonlijk. En het werd steeds persoonlijker. En vooral in dit nummer vindt hij, nou, dat is een heel persoonlijke Bob Dylan. Dus hij raadt iedereen aan vooral het eh, eh, eindgoed te luisteren. Waarin hij tot een, toch een conclusie komt Misschien ook een beetje over zijn leven, want hij is 80 jaar geworden natuurlijk eh, vorige maand. Ja, nou, en hij is heel katholiek geworden. Ja, dat was Helemaal daarvoor. Helemaal in de heer gegooid. Ja, maar dat is denk ik alweer voorbij. Dat was ook een fase oh, natuurlijk. Eh, net als eh, Cliff Richard en zo en dat soort mensen. Dus nou, is hij bij een paus geweest. En, ja, fout. <laughs> maar hij raadt ons aan heel goed naar vooral de teksten van dit nummer te luisteren. Dus hier komt nummer 1 van Roy de Smet, Bob Dylan met My Own Version of You. the summers into January. I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts. Limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'll go meet someone alive, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean. I'll take the sky face, but You know, and the Godfather Randall. Mix it up in a tank and get a robot commander. If I do it upright and put the head on straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards, and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? across your heart and a hope to die. I'll bring summer to life, summer for real. Someone who feels the way that I feel. I study Sanskrit and Arabic to improve my mind. I want to do things for the benefit of all mankind. I say to the willow tree, don't weep for me. I'm saying the hell to all things that I used to be. Well, I get into trouble, then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life more ways than one. Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. I'm gonna make you play the piano like a Leon Russell, like Liberace, like St. John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day after midnight. If you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. Two doors down, not far far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone alive, balance the scales. I'm not gonna get involved in the insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome, you can bring it all the way over, bring it all the way home. Bring it to the corner where the children play. You can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense. Do it with decency and common sense. be or not to be. You won't get away with fooling me. Can you help me walk that light mile? Can you give me the blessings of your smile? I'll bring someone to life. I Use all of my powers. Do it in the dark, in the wee small hours. see the history of the whole human race. It's all right there, it's carved into your face. Should I break it all down? Should I fall on my knees? Is the light at the end of the tunnel? Can you tell me, please? Stand over there by the cypress tree, where the Trojan women and children were sold into slavery long before the first crusade. Way back for England or America miracle made. Step right in to the burning hell where some of the best known enemies of mankind dwell. Mr. Freud with his dreams, Mr. Marx with his axe. See the rawhide lass rip the skin from their backs. Got the right spirit, you can feel it, you can hear it. You've got what they call the immortal spirit. You can feel it all night. You can feel it in the morn. It creeps in your body the day you are born. One strike of lightning is all that I need. And a blast of electricity that runs at top speed. Show me your ribs. I'll stick in the knife. Gonna jumpstart my creation to life. I wanna bring summer to life. Turn back the years Do it with laughter and do it with tears. het is inderdaad een mooi nummer van Bob Dylan. Van zijn laatste album Rough and Rowdy. Rough and Rowdy, Rowdy Ways. Moeilijke titels van te horen. uh, <laughs> Ik ga meteen door naar een ander eh, interview... dat we binnenkort gaan houden met uh, Velaski. Oh ja, die komt... Een Nederlands eh, zangeres, ja. Dus daar wil ik ook twee nummertjes van draaien tot aan het nieuws, denk ik. Laten we het gewoon maar doen. Ja. We vullen het gewoon aan tot aan het nieuws.